Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De ingestorte NEC-tribune wordt gecontroleerd. Gisteren kwam een deel van de tribune in het Goffertstadion naar beneden. In dat vak vierden Vitesse-supporters de overwinning op NEC. Een container die onder de tribune stond voorkwam dat de tribune helemaal naar beneden kletterde en er mensen gewond raakten. De inspectie doet nu een check. Mogelijk wordt het hele stadion gecontroleerd, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen. Maar we doen het allemaal de goede stappen. Eerst eens even deze specifieke plek, want ik denk dat iedereen net zoals eh, u en ik eh, de vraag hebben van hoe heeft dit kunnen eh, gebeuren. Als we daar een verklaring voor kunnen hebben, kunnen we ook bepalen wat er verder moet gebeuren. Ook ten aanzien van de rest van het stadion. Er gebeurde nog meer na de wedstrijd. Rellende NEC-supporters gooiden stenen en stokken naar de politie. Agenten, politie politiepaarden raakten daarbij licht gewond. Het is flink aanpoten in het ziekenhuis in Zwolle. En dus hebben ze daar meerdere operaties moeten afzeggen. Er worden veel baby's geboren en ook op de corona-afdeling is het druk. In totaal zijn 20 mensen afgebeld die op de lijst stonden voor een inhaaloperatie. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe heup. De Limburgse politie heeft vannacht drie mensen opgepakt na een achtervolging. Ze waren mogelijk betrokken bij een overval op een tankstation vlak over de grens in Duitsland. Nederlandse agenten wilden de bestuurder laten stoppen, maar die ging er vandoor. Na een achtervolging lukte het agenten pas in Kerkrade om de drie op te pakken. En een Nederlander is groot nieuws in Australië. They call him the barefoot Dutchman and Anton Notenboom has certainly earned his nickname after finishing an epic 3000 kilometer trek from Cairns to Sydney without shoes. Ja, Afghanistan-veteraan Anton Notenboom dus woont sinds 2015 in Australië en heeft nu 3000 kilometer door dat land gewandeld op blote voeten. Vijf maanden heeft hij erover gedaan. En met zijn actie heeft hij ook nog eens bijna 50.000 euro opgehaald voor een goed doel. De mentale gezondheid van mannen, dat is vaak een ondergeschoven kindje vindt hij. Veel mannen schamen zich en zoeken daardoor geen hulp.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 Nothing, Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. desce o bar. was hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik deed het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen levens En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Het kan mij niet schelen als je bij me Als ik voor jou woelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel. Al komt de zon niet op, al valt de regen, het kan mij niet schelen als je bent. scruffy, pas scruffy. Get back, you flea in mongrel. Gonna tell myself I am man, no get angry. Hey, yeah, yeah, Two eighty girls calling them K9.